But January's gone, and February's here. Here am I without a Valentine. 28 days remain. Gone, my love, the gay champagne. February. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling presentatie vandaag. Auko bij. Nou, dan weet je het wel. Dan beginnen we altijd met een lied van eh, eh, Julie London... van haar leuke LP Calendar Girl. En dit was February. February brings the rain. Nou, niet alleen februari, want we hebben genoeg gehad de afgelopen maanden natuurlijk. Maar goed, dat geheel terzijde. Wat mag je verwachten? Nou, een aantal oude jazzkanonnen. Buddy Rich, Charlie Barnett, Gene Krupa, John Coltrane... <coughs> Nederlandstalige eh, luisterliedjes die jazzy zijn. Onder andere van Britta Maria, Prins de Munnik en Dentex... Boudewijn de Groot, Esther van Hees, Harry Jekkers, Joke Bruis... Kortom, een aantal luisterliedjes, maar met een jazzy karakter. En eh, ja, een bekende vocaliste: Julie London en Margaret, June Christie, Sue Rainey. Nou, te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen. En dan begin ik met een van de, de grote jazzmannen uit het verleden. Buddy Rich. Eh, ja, een verhaal daarvan wat me ooit is bijgebleven is dat eh, ze waren op tournee en hij sliep op de kamer met eh, Frank Sinatra. Waren niet de beste vrienden. En op een gegeven moment zei Frank Sinatra iets tegen Buddy die, ja, die best wel kwaad kan worden. En die smeet toen een pitcher vol water naar Frank. Maar Frank bukte gelukkig, want anders had hij een behoorlijke hersenschudding gehad. Buddy Rich, Orchestra Basical Blues. het publiek eh, eh, brak de zaal af bij eh, het optreden van Buddy Rich. Buddy Rich moest ook wel het gevecht gaan met de popmuziek. En daarom richtte hij eigenlijk volgens mij in 1961 ja, een eigen orkest op. Een groot orkest, een grote big band. En dit komt van de, de LP Swinging New Big Band. Een, uitgave 19, een opname van 1966, uitgave 1967. Heel leuk. En over releases gesproken. Ik zag dat er in, in 2023 een release uitgekomen was van de, eh, ja, de rock-cd van Anne Margaret. Anne Margaret is een Zweeds-Amerikaanse filmster, maar die heeft ook wel leuke muziek gemaakt. Onder andere dit fraaie nummer van een cd'tje Chicago, eh, Senior Blues. Blues is what they call him. Way down Mexicali way. Senoritas falling for him. With the hope that he will stay. By the time that they left far Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Of the hand, I love won't be true. Got the blues and it's all cause of you. Got the blues and it's all cause of En Margaret uit het begin 60 jaren, dacht ik zo'n beetje 62, 63. Zweeds-Amerikaanse filmster. Heel veel films gemaakt, heel veel cd's gemaakt. En eh, ja, af en toe was grappig. Af en toe moet je ook wel eens dit soort dingen tussendoor draaien. Eh, wat eh, minder grappig is, maar dat is eigenlijk Charlie Burnett, Barnett. En de meeste jazzfiguren zijn altijd, komen uit de arme milieus. Dat geldt niet voor Charlie Barnett. Eh, zijn moeder was nogal welgesteld en eh, kostschool gezeten. En op zijn twaalfde kreeg hij een sax. En eh, ja, ze dachten allemaal dat hij naar Yale zou gaan. Of, maar dat is niet gelukt. Hij hield van de muziek. En daar was hij goed in ook. En iedereen kent natuurlijk het nummer wat ik nu ga draaien. bekend nummer van hem. Dus even kijken. Skyliner. Hier heb ik hem. heel anders. Tijd voor Scott Bradley Postmodern Jukebox. Dat is volgens mij een beetje wat eh, eh, waanzinnig veel optreedt. Toeren volgens mij het hele jaar rond. Volgens mij zijn ze in april in Tivoli in Utrecht. Als je daar een liefhebber van bent, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Eh, ik vind het zelf altijd heel leuk. en vooral dit nummertje, Call Me. Dat is een nummertje van Blondie. zat in de film American Gigolo. Maar deze uitvoering, gezorgd door Tess Moore, klinkt toch wel lekker. Bye. ZFM Jazz. Ja, ik had aangekondigd dat we een aantal uh, grote jazzkanonnen zouden laten horen. En eh, daar hoort ook bij de volgende die ik op mijn lijstje heb staan. Gene Krupa, ook een drummer toevallig. En eh, mooie nummers, mooie cd's. En deze, even kijken, Gene Krupa. Gene Krupa, hier heb ik hem. Eh, de Bookie Blues komt van een eh, LP Drummer Boy uit 1956. Eh, de Bookie Blues en Anita O'Day zingt met hem mee. Well, don't the moon look lonesome shining through the trees? And don't your arms look lonesome when your baby packs up to leave? Gone up on the mountain, call that baby mine. I'm going up on the mountain to call that baby mine. But something tells for me he's not coming back this time. We'd like to go to the country, can't take you. We are going up to the country, baby, can't take you. And nothing up like you could do. He's got a face like a fish, shaped like a frog. When he loves me, I holler, ooh, hot dog. Love that man better than I do myself. He left me all alone, all alone on the shelf. I'm Gene Krupa Orchestra. Eh, nou, je merkt dat er nogal veel... Uh, trouwens, Roy Eldridge deed ook mee eh, op dit album. je merkt dat er nog veel blues in zit. En ja, als je jazz en blues, dat gaat heel goed samen. Dat bewees onder andere ook John Coltrane. John Coltrane Plays the Blues. CD uit LP uit 1962. Er staat een leuk nummertje op, Mr. Sims. wie deed er mee? McCoy Tyner. Elvin Jones, dat nou, is ook een, een van de, de grote kanonnen op de drums natuurlijk. Mr. Sims, John Coltrane. Coltrane, sopraansaxofoon... McCoy Tyner op piano natuurlijk... Steve Davis op de bas en Elvin Jones speelde de drums. Eh, eigenlijk vond ik dit, vind ik dit een hele fijne eh, LP. Mooie eh, bluesmuziek. daar ga ik naar een, een bekende dame, Julie... June Christie, die bracht ooit in de 50 jaren Something Cool uit. Een van mijn favoriete LP's. Daar staat ook dit nummertje op, bekend nummer. It Could Happen To you. your heart from sight, lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars, or you might stumble. Someone drops a sign down, you tumble. blijft leuk, die muziek uit de 50 jaren. Eh, tijd voor eh, een saxofoniste, niet zo heel bekend. Eh, Karen Sharp heet zij, Engelse saxofoniste. Uh, speelde vooral in de band van, even kijken hoe die, Humphrey Littleton. En ja, die heeft nog wel een paar leuke cd'tjes gemaakt. En van een van die cd's ga ik een nummertje draaien van Karen Sharp. En eh, dat is het bekende nummer. Nou ja, of het bekend is, dat vraag ik me af. Het is wel een, mooie melodie. Flight of the Foo Birds. leuke muziek. Uh, eh, Karin Sharp, saxofoon. En even mijn dropje doorslikken. Eh, het volgende wat ik heb klaarstaan is eh, Sue Rainey, een, zangeres. En dat is een mooi nummer. Here's That Rainy Day. Nou, dat is wel van toepassing natuurlijk. Komt van een cd'tje All By Myself uit 1963. Dus het was eerst een LP en later cd geworden. Mooie opname, luister. Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rain. my turn out this way. Oh, where is that one out wish I threw aside after it brought? it brought my love. Amerikaanse jazzzangeres. Uh, de LP komt uit 1963. Dit komt van een cd uit 2006. Geremasterd, want het klonk eigenlijk fantastisch. Eh, in de categorie regen heb ik de volgende nog klaarstaan. It Might As Well Rain Until September. En dat wordt dan door, voor ons gezongen door Helen Shapiro. What should I write? What can I say? How can I tell you how much I miss you? The weather here has been as nice as it can be, although it doesn't really matter much to me. sunny skies for things I have to do. Cause I stay home the whole day long and think of you. As far as I'm concerned, each day's a rainy day. So it might as well rain until September. My friends look forward to their picnics on the beach. Everybody loves the summertime. But you know training in my heart, cause I can't be with you. te hopen dat het tot september blijft regenen natuurlijk. Helen Shapiro en die werd begeleid door de Humphrey Littleton uh, Jazz Band. Eh, ja, die, die hadden we al eerder eh, van gehoord. Karin Sharp speelt daar onder andere in. Misschien dat ik ook nog wel wat van Humphrey Littleton zelf ga draaien. Maar nu heb ik klaargezet een van de mooiste cd's die ik ken op dit moment. Je hebt een, een IJslandse zangeres, haar naam is Laufi, jazzzangeres. Die had een LP uitgebracht Everything I Know About Love. En uh, daar is uh, onlangs een, een, een, uitvoering van gemaakt... met een groot orkest, met het IJsland Symfonieorkest. En dat is echt een, een eh, cd om je ja, vingers bij af te likken... zou bekende minister-president zeggen. en dit nummertje is een mooi nummertje. Beautiful Stranger. A Night at the Symphony heet de cd trouwens. Mm. sitting right there Looked up at me and my dark curly hair Looked back for a second, I don't want to be rude I tend to fall in love on the tune mm. Beautiful strings are sitting right there reading a newspaper stuck to his chair I swore that he smiled and I fell aanbevelen. Eh, trouwens op YouTube eens kijken naar de muziek van haar. Uh, eh, Laufi, IJslandse jazzzangeres. Het eerste uur zit er alweer op. We gaan eruit met een nummertje van de Dreamfield Band. Eh, slow hot wind. En ik hoop dat je de tweede uur er ook bij blijft. Want we draaien nog steeds hele mooie jazzmuziek. Tweede uur veel aandacht voor Nederlandstalige jazz.